Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij de afrit Bunschoten 3 kilometer. En de A2 Den Bosch richting Utrecht bij Vianen 3. En dat komt door werkzaamheden.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 Raymond Seré met het NOS journaal. In Japan zijn de aardbeving en tsunami van 11 maart herdacht. Op verschillende plaatsen langs de noordoostkust zijn bijeenkomsten gehouden om de slachtoffers te herdenken. Om 14 minuten voor drie plaatslijd werd een minuut stilte gehouden. Door het natuurgeweld in maart kwamen ongeveer 20.000 mensen om het leven of raakten vermist. Hele dorpen werden weggevaagd en de infrastructuur werd verwoest. Ongeveer 400.000 mensen raakten dakloos. Nog steeds verblijven velen van hen in noodwoningen. In New York begint over ruim een half uur de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Manhattan is hermetisch afgesloten, alleen genodigden worden toegelaten. Op elke straathoek staat politie. Tassen worden doorzocht en ook zijn speurhonden ingezet. Bij de herdenking zijn familieleden van de ruim 3000 slachtoffers uitgenodigd. De namen van de doden zullen net als voorgaande jaren worden voorgelezen. Dit jaar wordt er tijdens de herdenking zes keer een moment van stilte gehouden. Op de tijdstippen dat de twee vliegtuigen in de WTC-torens vlogen. Op de tijdstippen dat de twee torens instortten. En op de tijd dat in Washington het Pentagon werd geraakt en in Pennsylvania een gekaapt vliegtuig neerstortte. De VN gaat op grote schaal hulp verlenen in het zuiden van Pakistan. Miljoenen mensen zijn daar getroffen door hevige moessonregens. Het gebied was vorig jaar al helemaal ondergelopen en daarvan heeft de bevolking zich nog lang niet hersteld. De nieuwe, uitzonderlijk zware regens hebben een ramp veroorzaakt van grote omvang, zegt de VN. Zo'n 200 mensen zijn al om het leven gekomen en een enorm gebied staat blank. De VN schat dat ongeveer 5 miljoen mensen praktisch zonder voedsel of vers drinkwater zitten. Een groot deel van de getroffen bevolking is dakloos. Zij zijn opgevangen in 1400 tentenkampen van de Pakistanse overheid, waar de omstandigheden volgens de VN verschrikkelijk zijn. Dan het weer. Vanmiddag trekken wat buien over het land. Het wordt 19 graden aan de kust tot 22 graden in het binnenland. Morgen wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Dit is wij.